Maar wil Kaag zelf eigenlijk nog wel doorwerken? Dat is een continue beweging, denk ik, die volgens mij veel mensen zich in stilte afvragen. Eén ehm, zoon die, eh, ik weet twee keer al verhuisd, maar die wil absoluut niet dat ik eh, op bezoek kom. Pas als ik weg ben. Omdat het te gevaarlijk is? Ja. Collega's van de minister leven met haar mee en zijn boos, zoals Christiane van der Wal. Jongens, het is, ik vind het echt bizar. Het is, het is te zot voor woorden. Gewoon mee stoppen. Mensen doen hun werk en heb daar respect voor. Het is een flinke polonaise op de wegen. Vanwege het Pinksterweekend trekken veel mensen erop uit. En dat zorgt vooral in het zuiden en het midden van het land voor file. Vorig jaar stond er op het hoogtepunt meer dan 800 kilometer file. En zover is het nu ook al bijna. Arne Slot blijft niet alleen trainer van Feyenoord. Hij tekent ook een jaar extra bij. Hij staat daardoor de komende drie seizoenen als coach van de Rotterdammers langs de lijn. De afgelopen weken waren fans in spanning omdat ze dachten dat Slot weg zou gaan naar Engeland. Maar hij zegt dat er genoeg is om voor te blijven. Daar zijn natuurlijk meerdere redenen voor waarom je tot zo'n keuze komt. Maar eh, niet in de laatste plaats het fantastische werken met de mensen hier. En ook zeker eh, de, de, de, uitdaging die er ligt nu in de Champions League gaan spelen. En ook het voortbouwen, doorborduren op de afgelopen twee seizoenen. En als je ooit je masteropleiding in Leiden hebt gehaald... Ja, dan staat je handtekening er waarschijnlijk ook op de muur, het zweetkamertje. In die beroemde ruimte mag je met een potlood je naam op de muur schrijven... als je bent afgestudeerd. Alleen in de coronajaren kon dat niet... En daarom mogen studenten die toen hun papiertje haalden, dat nu gaan inhalen. Eigenlijk waren er eerst twee dagen daarvoor ingepland. Maar deze zaten de dagen al helemaal volgeboekt. Dus toen hebben we besloten nog twee dagen eraan eh, toe te voegen. En hoeveel mensen gaan er komen? Al met al komen er zo'n 360 alumni dan eh, terug met al onze dagen die we hebben. Ja, in het zweetkamertje staan ook handtekeningen van Willem-Alexander, Winston Churchill en Nelson Mandela op de muur. Het weer. Het wordt een lekker zonnig Pinksterweekend. Vandaag is het nog het koelst met 15 graden in het noorden en 21 in Limburg. Zondag wordt de warmste dag van 18 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat inmiddels ruim 70 kilometer file in de regio. Het is erg druk op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Je hebt daar 25 minuten vertraging en dat komt door een ongeluk op de A10 bij de Koentunnel. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A7 bij de afsluitdijk vanaf Breesandijk naar Den Oever ook 20 minuten vertraging, dus richting Noord-Holland. Op de A10 bij de Koentunnel eh, dus ook een half uur vertraging door dat ongeluk. En op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Beeldhoven en Huizen...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 Het Hof heeft een man 11 jaar cel en tbs gegeven voor het doodschieten van Bas van Wijk. Hij werd in 2020 bij een strandje in Amsterdam neergeschoten... toen hij probeerde te voorkomen dat een vriend van zijn horloge werd beroofd. Bij een aanval op een medisch centrum in Oekraïne zijn twee doden en 23 gewonden gevallen. Volgens president Zelensky was de kliniek in de stad Dnipro het doelwit van een Russische raketaanval. En trainer Arne Slot gaat langer door bij Feyenoord. Het was al duidelijk dat hij ook komend seizoen aanblijft. Nu is bekend geworden dat hij zijn contract heeft verlengd tot en met 2026. Het weer, veel zon met in het noorden wat meer bewolking. Het is 15 tot 20 graden.